Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Op de Libië-top in Parijs is afgesproken dat de NAVO-missie in het land doorgaat. Het militair ingrijpen is nodig zolang er burgers in gevaar zijn, zei secretaris-generaal van de NAVO Rasmussen. Ook is besloten dat de Verenigde Naties een grotere rol krijgen in hulp aan Libië en komt daarom een verkenningsmissie naar het land. De bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi worden per direct vrijgegeven en overgemaakt aan de overgangsraad. De raad kan rekenen op 15 miljard euro om de economie weer op gang te helpen. Het gasverbruik in Nederland per huishouden is in de laatste 30 jaar bijna gehalveerd. Die daling is vrijwel volledig toe te schrijven aan de opkomst van de hoogrendementsketel en een betere isolatie van woningen. Dat melden twee brancheorganisaties van de energiebedrijven in Nederland. In de afgelopen drie jaar wordt gemiddeld per huishouden ook minder elektriciteit gebruikt. Sinds 2008 is er een lichte afname. Die wordt vooral veroorzaakt doordat stroomvretende huishoudelijke apparaten worden vervangen door zuiniger modellen. In totaal neemt het energiegebruik nog wel steeds toe omdat er steeds meer huishoudens komen. Van het totale energiegebruik werd vorig jaar ruim 9% opgewekt door duurzame bronnen als zon, wind en waterkracht. Nederland heeft als doelstelling om in 2020 14% van de energie duurzaam op te wekken. In Eindhoven zijn gisteravond zeker twaalf leraren onwel geworden tijdens de studiebijeenkomst. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In de school in Eindhoven waren 60 leraren en pedagogisch medewerkers bijeen. Waardoor de mensen onwel werden is niet duidelijk. Brabantse media melden dat de leraren inmiddels weer thuis zijn. Het weer vannacht helder met nog enkele mistbanken. Het koelt af tot 7 graden in Groningen. Overdag is het vrij zonnig en 20 tot 25 graden.